Mag ik kijken op tv, alles op tv is kloten, maar ik doe het er maar mee. Moet ik het me aangetrekken? Doet het me nou echt wel wat? Laat het Afrika verrekken, spuit bejaarden gewoon plat. Adel op met je gejammer, roddel op met je gezeik, als gevoel. totdat de pijn verzachten. Hou op met je gejammer, hou erop met je gezeik. Als kutgevoel ervaar de hand wat iedereen nu lijkt. Ligt je vriendin te baren en dat kind is niet

Rot op met je gezeik Als kutgevoel en vader hart van iedereen nu rijk Haal met je gejammer Rot op met je gezeik Als kutgevoel